Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een nieuwe tegenslag voor Vitesse. De overname van die voetbalclub is van de baan. Zakenman Guus Franke zou de club en de schulden gaan overnemen. Maar in de deal stond dat Franke de schuld sneller moest gaan afbetalen dan mogelijk was. dat betekent dat Vitesse achterblijft met een schuld van 17 miljoen euro, zegt mijn sportcollega Sander Mazen van de Brink. En Vitesse heeft eh, zelf geen enkel, eh, geen enkel geld om die schuld af te betalen. Ze zijn natuurlijk gedegradeerd naar de eerste divisie, krijgen ook minder inkomsten. Dat betekent dat eh, Vitesse weer in hele grote problemen zit. En dat ze eigenlijk weer op zoek moeten naar een nieuwe investeerder. Maar ja, dat eh, was de vorige keer ook al eh, moeilijk om die te vinden. Dus ik ben benieuwd of ze nu wel weer een nieuwe investeerder kunnen, eh, kunnen vinden op de markt. Ja, Vitesse degradeerde vorig seizoen naar de eerste divisie. En daarom wordt er nu een stuk minder geld in het laadje gebracht. Het dodental door de overstromingen in het zuidoosten van Spanje loopt flink op. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 60 mensen bij om het leven gekomen. En er worden ook nog steeds mensen vermist. De slachtoffers werden onder meer gevonden in gemeentes rondom de stad Valencia. Het gaat om volwassenen, kinderen en baby's. Basic Fit is op de vingers getikt door de rechter. De sportschool adverteerde met een abonnement vanaf 19,99 euro per maand. Terwijl die prijs maar heel kort geldig was. Vier weken na de aanmelding werd er al meteen 5 euro bovenop gedaan. Nou, een klant die pikte dat niet en stapte meteen naar de rechter. En die zegt dat de advertentie inderdaad misleidend was. Basic Fit heeft de tekst inmiddels aangepast. En New Yorkers kunnen vanaf nu de straat oversteken zonder dat ze bang hoeven te zijn voor een boete. In de rest van Amerika is het verboden om zomaar de straat op te stappen op plekken zonder stoplicht of zebrapad. En ze hebben er zelfs een apart woord voor daar, jaywalking. Nou, de meeste Amerikanen die houden zich er netjes aan, maar inwoners van New York die denken er anders over. The city is very, very congested. So we sometimes jaywalk. It's like almost normalized. At the same time, it is a little dangerous. If you're not watching where you're going, is you can get hit. In New York, you know, this is the capital of the world <laughs> Anything could happen here. Zomaar oversteken is natuurlijk link, maar inmiddels niet meer verboden dus. In New York werden er vooral jaywalking boetes uitgedeeld aan mensen van kleur. Nou, de stad vond dat oneerlijk en heeft de regel daarom afgeschaft. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog en kan de zon nog even doorbreken. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen prima doorrijden. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je wel 5 minuten oponthoud... tussen Zaandam en de afrit Zaandijk. Er zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N230 van Maarsen naar Utrecht rijdt het langzaam... tussen Maarsenveen en Utrecht-Overvecht.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 Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. In the eyes of the world, I'm a loser just wasting my time. of the world. Being born was my first big mistake. Ik ben het tweede uur begonnen met Looking Through the Eyes of Love van Gene Pitney. En de volgende is Circle of Life. Ja, van wie anders dan Elton John. de cirkel van het leven. Ervaringscafé. Op deze bijeenkomst van het café dit keer geen specifieke thema's. Een middag om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over allerlei zaken die je bezighouden, maar alleen luisteren mag natuurlijk ook. Het ontmoeten doen wij onder het genot van koffie, thee of fris. En wat lekkers. Meer informatie 5719393. 5719393. En het is dinsdag 19 november van 7 uur s avonds tot 9 uur s avonds. En het is pluspunt Zandvoort Noord. Ik heel vaak, zelfs je naam is mooi. Henk Westbroek met... Ga niet weg, laat mij je dan weer vinden. Ja, ja inderdaad. Zelfs je naam is mooi. We kunnen line dansen. Je kan ook bij Pluspunt kun je ook line dansen. Onder begeleiding van een ervaren docent leer je de basis passen... en gaat het uitbreiden met allerlei mogelijke variaties. Line dansen of verschillende muziekstijlen. De kosten zijn 40 euro per blok van 8 lessen. Aanmelden via de balie 5740330. 5740330 of via plus.zandvoort.nl. Elke vrijdag van half twaalf tot half één. En locatie pluspunt Zandvoort Noord. Ik geef je vast een voorproefje. Ja, Johnny Cash, I Walk the Line. time. I keep the ends out for the tie that binds because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through guess I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night.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 Because you're mine, I walk the line. line dansen door de kamer gegaan? Ja, lekker is dat, hè? Goed, Night in White Satin. the Moody Blues. Nights in white satin Never reaching the end Letters out never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Cause I love. Nature Pluspunt is op zoek naar een gastheer of gastvrouw. Voor de locatie, het centrum, in de blauwe tram... zijn wij op zoek naar een gastheer of gastvrouw voor diverse dagdelen. Taken zijn onder andere het bezoeken ontvangers... en de wegwijzen, doorverwijzen, ondersteunen en bij activiteiten... verzorgen van koffie of thee en betalingen enzovoort. Lijkt het je leuk om vrijwilliger, gastheer of gastvrouw te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via phoner en dan schrijf je H-O-H-N-E-R... at plus.zandvoort.nl. Voor meer informatie zie de website plus.zandvoort.nl. Ik ga door met een eentje van het Songfestival. Want het begint toch weer een beetje een hype te worden natuurlijk. Maar dat was nog eens een heel mooi liedje. Anouk met Birds. Isolated from the outside clouds have taken off. Het gaat over Cressup. En Cressup, dat is een Nederlandse band uit Tilburg... waarvan de harde kern bestaat uit de zangeres en pianiste Jacqueline Govaert. Haar zus Anne Govaert op gitaar... en Annelies Kuisters op toetsen en zang... en Joost van Haren op bas. De eerste jaren was de groep een vijfpersoonsformatie... met Kuisters op gitaar en zang en Govaert op piano... In 2000 moest Kuisters ze een polsprobleem stoppen met instrumenten. De groep maakte toen de overstap naar toestenisten, wat Govaart meer bewegingsvrijheid op het podium gaf.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 Samen met speciale gast Frits Lambergen, Landersbergen... belooft het een nou, nou, wat een woord, memorabele optreden te worden programmeur en bestuurslid van Jazz in Zandvoort, Jane Louise van Dam, heeft als muziekthema dit keer gekozen voor om de geweldige muziek van Oscar Peterson een beetje te laten herleven. Het concert wordt weer verzorgd door toppers die hun sporen hebben verdiend. Het trio bestaat uit pianist Jochem Braat, bassist Andri Braat en drummer Tijn Jans. En we stellen dat voor omdat u komt naar inderdaad, wat ik net zei al, naar Nieuw Unicum. Ik ga door met Hot Chocolate, Emma. to be a movie queen. Nobody left. A face like an angel. She could be anything. Emily. Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily. Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. Emma would go out searching for that play that never, ever came her way. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emily come alive. It was Emily, Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. up the bed to find her lying still and cold the bed. A love letter lying on the bedroom floor. It read, "Darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more." I tried so very hard not to leave you alone. I just can't keep on trying no more. Oh, dat was tenminste weer een kopje hete chocola met Emma. Voor het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort... zoekt ZFM Zandvoort een redacteur... die het programma zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag in het radioprogramma tussen 10 en 12 uur... live te horen vanuit Rabbel Race Café in de Blauwe Tram... of vanuit deze studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse Omroep... hulp van vrijwilligers gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media... inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben jij nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en omgeving speelt?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 Vrouwencafé. Vrouwen van alle leeftijden en nationaliteiten komen samen om gezellig een kopje koffie te drinken. En over allerlei onderwerpen te praten. De groep kan altijd een gastspreker of spreekster uitnodigen om een bepaald thema te behandelen. En het is elke vrijdag van half tien tot twaalf uur. Aanmelden is niet nodig, kom lekker gezellig binnen Praat met ons mee. Brass in the Pocket, The Pretenders. Got brass in pocket paddle I'm gonna use it toch een beetje treurig van al die oorlogen die er zijn. Hè? En dan denk ik heel vaak aan dit liedje.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 Niemand ziet hoe klein je bent. Ja, een mooi liedje met hele diep, diepe betekenis. Warme buurthuis, koffie en soep. Gezellig samen koffie-thee drinken in de ochtend... en daarna samen lunchen met vers zelfgemaakte soep met broodjes Iedereen mag aanschuiven. Kom eens sfeer proeven en blijf gezellig hangen. Gratis. Elke dinsdag aanmelden is niet nodig. De koffie en de thee dat is van 10 tot 12 en de lunch met soep is van 12 tot half 2. Deelname op elk moment mogelijk. 25% korting met de Zandvoortpas. Aanmelden kan je wel via www.plus.zandvoort.nl of het telefoonnummer 5740330. En het is pluspunt Zandvoort Noord. Hollywood 7, Alides Harding. She came in one night from Omaha, worn out, cause she never could sleep on trains.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 Maar goed, als het maar gezellig is, dat is belangrijk. Ik hoop u volgende week weer terug te zien. Ik ben dan weer in de studio. En uh, tijd, dezelfde golflengte en ja, hetzelfde adres. Ik wens u een heel fijne week en een heel goed weekend.